van 11 uur. Juri Stubenitski met het NOR is in Helmond opgepakt. De man is patiënt van TBS-kliniek De Royse Wissel bij Venray. Hij nam vorige week donderdag de benen en is gisteravond aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat de TBS'er tijdens een ontsnapping in de fout is gegaan. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Japan is opgelopen tot 46. Vanochtend vonden militairen nog eens 10 lichamen. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers verder op, want 36 wandelaars worden nog vermist. Ook van hen wordt aangenomen dat ze de uitbarsting van vulkaan Ontake niet hebben overleefd. In haar woonplaats Baren is de voormalige omroepster Ilse Wessel overleden. Wessel was bekend als omroepster voor de AVRO in de jaren 60 en het Humanistisch Verbond in de jaren 70. Later presenteerde ze ook voor de Wereldomroep en ook heeft ze als nieuwslezeres gewerkt bij de radionieuwsdienst van het ANP. Ilse Wessel was 85 jaar. Minister Plasterk grijpt in op het eiland Sint Maarten. Hij stuurt een speciaal team van het Openbaar Ministerie om fraude en corruptie te bestrijden. Het kabinet reageert hiermee op een zeer kritisch rapport... waarin staat dat wetten nauwelijks worden gehandhaafd. Op Sint Maarten is volgens het rapport een sfeer van vriendjespolitiek. Bij de ceremonie in Hongkong ter ere van de Nationale Feestdag heeft een Nederlander de aandacht opgeëist. Ondernemer Paul Zimmerman stak tijdens een bijeenkomst met lokale bestuurders een gele paraplu omhoog. De kleur geel en de paraplu zijn de afgelopen tijd symbool geworden van de beweging die hervormingen en vrije verkiezingen in Hongkong eist. Zimmerman zegt dat zijn actie een protest was tegen het gebruik van traangas tegen kinderen. De beveiliging greep niet in tijdens de ceremonie.